Michel Koenen met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Zuid-Koreaanse vrouw opgepakt. Het is de dochter van een vriendin van president Park. De twee zijn verdacht in een corruptieschandaal. De vriendin zou zich hebben verrijkt en invloed hebben uitgeoefend op staatszaken. En ook de dochter zou een rol hebben gespeeld. In Zuid-Korea is een afzettingsprocedure gestart tegen Park... die nog wel officieel in functie is. Al maandenlang gaan honderdduizenden Koreanen op zaterdag de straat op... om haar aftreden te eisen... Ook op Oudejaarsavond gebeurde dat weer. Het onderzoek van justitie in Israël naar premier Netanyahu gaat over tienduizenden euro's aan verdachte geschenken die hij heeft aangenomen van relaties. Dat schrijft de krant Haaretz. De grote bedragen roepen de verdenking op van omkoping. Daarom zijn twee strafrechtelijke onderzoeken gestart. er zouden ook bewijzen zijn dat Netanyahu zelf bepaalde wat voor geschenken hij kreeg. Ook dit studiejaar zijn weer minder jongeren op zichzelf gaan wonen. Vooral op de Veluwe blijven meer jongeren thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. De meeste universiteitssteden zagen minder jongeren komen. In Utrecht was de daling het grootst. Bijna twee jaar geleden verdween de basisbeurs en werd die vervangen door een lening. Sindsdien blijven steeds meer jongeren thuis wonen om geld te besparen. En Michael van Gerwen staat in de finale van het WK darts in Londen. Hij versloeg Raymond van Barneveld met 6-2. Van Gerwen gooide het hoogste gemiddelde ooit in een WK-duel. De Brabander van 27 neemt het komende avond in de finale op tegen de schot Gary Anderson. Die versloeg in de andere halve finale zijn landgenoot Peter Wright met 6-3. Het weer nog. In het zuiden valt wat regen of natte sneeuw. En overal kan het lokaal glad zijn later vandaag breekt de zon door. Alleen bij zee misschien nog een buitje. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS.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 but high on living to change cause I know got, so I try to make them brave. And I know, I know it's gonna be a good know, I know it's gonna be a good day. Hello, hello us in.